Kees Groot met het NOS-journaal. Wegen de grote financiële problemen. Het oude bestuur wordt op een zijspoor gezet. Dat maakt Vestia zo bekend. De grootste corporatie van het land verkeert op het randje van een faillissement. Door de daling van de rente kunnen de tekorten bij Vestia oplopen tot 2,5 miljard euro. Een nieuw bestuur en ingrijpen van de overheid moeten dat voorkomen. Het ouderenfonds roept mensen op om in verband met de kou extra te letten op ouderen in hun buurt. Voor veel ouderen is het door gladheid of sneeuw moeilijk om boodschappen te doen. Als mensen hun stoep, sneeuw en ijsvrij houden kan dat valpartijen voorkomen. Ook is het belangrijk om bij ouderen in de buurt te informeren of ze hulp nodig hebben. Het ouderenfonds roept daarnaast verzorgers op om extra alert te zijn op verschijnselen van onderkoeling. Op Schiphol is een man aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij zijn drie dochters in de prostitutie heeft gebracht en heeft uitgebuit. Ook denkt de politie dat hij zijn dochters, die nu 23, 24 en 27 zijn, jarenlang seksueel heeft misbruikt. De dochters werkten jarenlang in bordelen in Rotterdam en in Brabant. Volgens de politie hebben ze daar vele honderdduizenden euro's verdiend. De dochters deden uiteindelijk aangifte tegen hun vader. Die werd op 13 januari aangehouden toen hij vanuit Suriname naar Nederland kwam. Newt Gingrich is van plan de race om de republikeinse nominatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen voor te zetten. Dat liet hij weten na zijn grote nederlaag bij de voorverkiezingen in Florida. Romney versloeg Gingrich daar vannacht met 46 tegen 32 stemmen. De anderen, Rick Santorum en Ron Paul, bleven daar nog veel verder bij achter. Gingrich zei na afloop dat het nu een race tussen twee kandidaten is. Nevada is de volgende staat waar voorverkiezingen zijn. Het weer, het is in het hele land zonnig en met een stevige noordoostenwind voelt het erg koud aan. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar min 2 graden in het noordwesten tot min 4 in het oosten van het land. Komende nacht in het binnenland mogelijk strenge vorst. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Files in de Randstad staan onder meer op de A4 Den Haag-Amsterdam. In beide richtingen bij Zoeterwoude staan nog files van 3 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen afrit Haarlem-Zuid en Badhoevedorp 4. Op de ring Amsterdam de A10 tussen afrit en Muiden het Koenplein 4 kilometer door een spoedreparatie. Daardoor is bij knooppunt Koenplein de linkerreis ook dicht. Je kunt dan ook beter omrijden via de Zeeburgertunnel. Op de A16 Breda richting Rotterdam er staat op de parallelrijbaan bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland.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 I never found my father, I never found my mother either, but I know in my lifetime I will be a hero to masses, to those born without chances. There's a free in mass destruction. But I'm telling you that I hope that I am heard. I will not be commanded. I will not be controlled. And I will not let my future go on without the help of my soul. control And I will not let my future go on Without the help of my soul without the help of my soul.